Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er slaagden dit jaar meer eindexamenleerlingen dan voor corona. Ontdekten mijn collega's van NOS Stories. Op de meeste scholen lag het slaagpercentage op het VMBO tussen de 98 en 99 procent. Dus echt bijna iedereen is daar geslaagd. En op de HAVO en de VWO lag dat dit jaar tussen de 92 en 94 procent. En in de jaren voor corona lag dat echt wel 4 procent lager. Op tientallen scholen was het slagingspercentage dit jaar zelfs 100 procent. En ook dat is meer dan voor corona. Toch is het lastig om te zeggen hoe het kan dat er zoveel meer scholieren zijn geslaagd. Een mogelijke verklaring volgens het Carmel College, dat is een van de grootste scholenkoepels, is dat leerlingen meer tijd en meer kansen kregen deze eindexamens. Uh, eh, leerlingen kregen bijvoorbeeld een extra herkansing. Normaal gesproken is dat de 1, nu 2. En je kon een vak laten vallen. Ondanks die regels zei onderwijsminister Slop eerder al dat diploma's dit jaar net zoveel waard zijn als andere jaren. Er moet vaker worden doorgelucht in restaurants en cafés, zeggen deskundigen tegen de krant NRC. Ze snappen niet dat het demissionaire kabinet de regels net heeft versoepeld. Juist in coronatijd is dat niet echt slim, zeggen ze. Horecatenten hoeven nu niet meer elke tien minuten de lucht te verversen, maar nog maar ongeveer één keer per uur. Een onverwacht spannend avontuur voor een vrouw uit het Brabantse plaatsje Haren. Ze was gisteravond haar huissleutel vergeten en wilde via het dakraam naar binnen klimmen. En toen ze op het dak zat, durfde ze niet meer naar beneden. Uiteindelijk heeft de brandweer haar met een hoogwerker van het dak gered. Daphne Schippers heeft voor het eerst uitleg gegeven over haar keuze om de 100 meter sprint op de atletiekbaan te laten schieten op de Olympische Spelen. Ze focust zich alleen nog op de 200 meter sprint en de 4 keer 100 meter estafette. Ook al heeft ze zich voor drie onderdelen geplaatst. Nou ja, stiekem vind ik de 100 gewoon echt heel leuk. Dus dat vind ik altijd heel moeilijk. Maar ik denk dat gewoon eh, de kansen en, en, eh, en het fysieke, dat de 200 gewoon beter is voor mij. Ze heeft al heel lang last van haar rug. Afgelopen nacht kwamen er twee medailles bij voor Nederland. Een zilveren plak voor zwemmer Arno Kamminga en brons voor de roeivrouwen Keizer en Paulus. Over een uur zijn er weer medaillekansen. Judoka Gusje Steenhuis komt dan in actie. Zij kan hooguit nog brons winnen. Het weer best zonnig vandaag. En hoewel er nu nog een buitje kan vallen, wordt het vanmiddag overal droog. Het wordt een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwouderijndijk. Rijndijk. Je komt daar in 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En bij knooppunt Vels op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen...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 Easy now, no need to go down. Rocked up from that, is where we're from. Whoop whoop, when you run, come around. Cause now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town. Yeah. just walking gently and you're breaking the bone. Cool and deeply, you have a style of your own. The saxophone, there's a sound of the top of the tone, yeah. I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet.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 Ik geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat.